En de bewaker weigerde dat omdat dat tegen zijn orders inging. Het Vaticaan heeft officieel geen reden gegeven van het ontslag. Het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Het is 1 tot 3 graden en in de loop van de dag is er wat regen. Het wordt minder koud, zaterdag is het droog met meer zon... en dan is het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 7 kilometer staat tussen Naden en Muiden-Oost. 11 kilometer op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maasen en Vinkenveen. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan bij knoop het Oude Rijn beter omrijden via Den Haag-Leiden. Via de A12 en 11 en de A4. A9 ook maar richting Amsterveen heeft 2 kilometer bij Badhoevedorp. Daar is de weg weer vrij. Op de A10 Ring Zuid richting Amersfoort staat bij knoop het Watergraafsmeer 2 kilometer file. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 8.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 Afgelopen 60 jaar werd de orde één keer eerder uitgereikt, in 2009. Toen kreeg kapitein Marco Kroon de onderscheiding voor zijn werk als pelotonscommandant bij de commandotroepen in Afghanistan. In Alkmaar is een dode baby gevonden. Het vermoedelijk pasgeboren kind lag gisteravond in het park De Rekerhout. De Alkmaarse politie heeft twintig man op de zaak gezet. Bij betogingen in New York zijn zo'n 30 mensen gearresteerd. De protesten waren gericht tegen het juryoordeel dat een blanke politieagent, die een ongewapende zwarte man wurgde, niet wordt vervolgd. In Manhattan en Brooklyn werden straten geblokkeerd, daardoor liep het verkeer vast. En bij Rockefeller Center probeerde een menigte de traditionele ceremonie rond de ontsteking van de kerstverlichting te hinderen. En in onder meer Washington, Atlanta en St. Louis braken ook protesten uit. Consumenten zijn dit jaar met Sinterklaas voordeliger uit, dat zegt het CBS. Chocolade, boeken, dvd's, parfum en sieraden zijn goedkoper dan een jaar geleden, net als benzine en diesel. Speelgoed en snoep werd wel duurder. De inflatie daalde afgelopen maand naar 1% en dat kwam vooral door de daling van de olieprijs. Zwemsters Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo zijn bij de WK Korte Baan doorgedrongen tot de halve finales van de 100 meter vrije slag. Heemskerk zwom met de Zweedse Sarah Sjöström de snelste tijd 52.44. Kromowidjojo volgde met 52.66. Ook Inge Dekker was succesvol. Alle drie maakten ze maandag deel uit van de ploeg die een wereld